De twee inzittenden, de piloot en zijn passagier, zijn daarbij om het leven gekomen. Het eenmotorige toestel vertrok vanochtend vanaf het vliegveld bij Budel voor een zakenvlucht naar Duitsland. Na een kwartier kwam er een melding dat er problemen waren. Het vliegtuigje is neergestort in een weiland bij Weert. Een ooggetuige zag rook uit het toestel komen vlak voor het verongelukte. Bij een bomaanslag in de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker elf mensen omgekomen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. De bom ontplofte bij een moskee naast een politiebureau. De aanslag is vermoedelijk het werk van de Taliban... die vaker aanslagen plegen in de noordwestelijke regio. De afgelopen twee weken kwamen er zo'n 150 mensen om... door aanslagen op markten, politiebureaus en gebouwen van de VN. Ontwikkelingslanden boeken sterke vooruitgang bij de bestrijding van honger. Dat staat in een onderzoek van de armoedebestrijdingsorganisatie ActionAid. Brazilië doet volgens ActionAid het meeste. Zo heeft het land in zes jaar het aantal ondervoede kinderen met bijna drie kwart teruggedrongen. In China is het aantal mensen dat honger lijdt in tien jaar met 58 miljoen teruggebracht. Van de rijke landen doet men na, doen met name Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten volgens ActionAid veel te weinig aan landbouwhulp aan ontwikkelingslanden. Er is ook kritiek op investeringen in biobrandstof, waardoor er volgens ActionAid minder voedsel wordt verbouwd. Tientallen studenten hebben de bezorgsite Just Eat voor bijna 30.000 euro opgelicht. De studenten uit Groningen, Utrecht en Breukelen lieten eten bezorgen waar ze nauwelijks voor betaalden. Dat kon door een lek in het bestelsysteem van het bedrijf, waardoor studenten het bedrag van hun online bestelling konden aanpassen. Vaak betaalden ze maar een paar cent voor tientallen euro's aan pizza en shawarma. Inmiddels is het lek gedicht en zijn de studenten begonnen met terugbetalen. Het weer bewolkt met wat regen. In de loop van de dag droger met af en toe zon.